eerst het NOS nieuws van 2 uur. Breiden die in handen zijn van terroristen. De Britten sturen een team naar Algerije om de crisis te helpen oplossen. In een complex dat woensdag werd overvallen worden ook Britten gegijzeld... maar het zijn er veel minder dan de eerder genoemde 30. Om veiligheidsredenen wilde Cameron geen exact aantal noemen. In het complex bij een gasveld werkten mensen uit zeker 10 verschillende landen. Het Belgische en het Nederlandse parlement willen samen een hoorzitting houden over de problemen met de Vira. Sinds de hogesnelheidstrein eind vorige maand tussen Amsterdam en Brussel is gaan rijden, zijn er problemen. De schade aan drie Vira-treinen van gisteren is veroorzaakt door het winterweer. Volgens NS High Speed zijn bodemplaten van de trein beschadigd door ijsblokken. Gisteren kwamen drie Vira's beschadigd aan op hun eindstation. Na de vernieling van een ijsbaan in Oude Pekela is ook de ijsbaan in Nieuwe Pekela door vandalen vernield. Er werden tegels en boomstammen op het ijs in de Groningse plaats gegooid... waardoor scheuren en gaten zijn ontstaan. Ook uit Veendam komen berichten dat vandalen een schaatsbaantje hebben vernield. Doordat het ijs overal nog te dun is... worden morgen geen toertochten op natuurijs gehouden... heeft de KNSB bekendgemaakt. De paar tochten die al waren aangekondigd zijn afgelast. Volgens de Schaatsbond is minimaal 12 centimeter ijs nodig... en zo'n natuurijsvloer ligt nog nergens... KNSB vindt het een te groot risico om duizenden mensen over het ijs te laten schaatsen. Het weer nog bewolkt en plaatselijk wat motsneeuw, mogelijk wat zon. Er staat een matige, aan zeevrij krachtige oost- tot zuidoostenwind. Blijft enkele graden vriezen. Morgen in het noorden een opklaring, in het zuiden wat lichte sneeuw. En ook morgen blijft het licht vriezen. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, staat voor de Koentunnel 3 kilometer file... Op de A28 Zwolle richting Amersfoort voor Nijkerk 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie.